is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. Declan Patrick Aloysius McMagnanus in eh, Londen op 25 augustus 1954. Beter bekend als Elvis Costello, een Brits muzikant, zanger en liedjeschrijver van Ierse afkomst. Costello werkte midden jaren 70 als computerprogrammeur en trad in folkclubs op als DP Costello en was daarmee een vroeg lid van de pub rock scene in Londen. Zijn voornaam is afkomstig van Elvis Presley, zijn achternaam is die van zijn moeder. In 1977 verscheen zijn eerste album My Aim is True, die nog werd opgenomen met muzikanten van de Amerikaanse band Clover. En dat was de voorloper van Dewey Lewis en de News. Daarna kreeg Elvis Costello een eh, vaste begeleidingsband, die luisterde naar de naam The Attractions. Op de albums This Year's Model uit 1978 en Armed Forces uit 1979 veranderde zijn stijl naar punkrock en new wave. Chelsea, Radio Radio, Oliver's Army en Accidents Will Happen werden grote hits. En eh, dit was een grote hit in Engeland. Peace, Love and Understanding. Een nummer geschreven door zijn maatje Nick Lowe. Goedenavond en welkom bij Sunday on Monday op deze zondagavond. Rogier van Liesveld en ondergetekende Mark Schrander zijn bij je tot vanavond 10 uur. Met naar ik hoop voor jou hele leuke muziek. Je kunt uiteraard reageren via de chat of via ons mailadres. Dat is studio.radio501.nl studio.radio501.nl En daar kan je alles kwijt wat je maar wil. Positieve zowel als negatieve kritieken. En wie weet wil je een plaatje aanvragen. Een eh, plaatje wat in ieder geval eh, heel leuk is om te horen. Dat is disco uit de midden jaren 70. Wat in Nederland helemaal niets is geworden. Het volgende van Melbourne En eh, ja, dat nummertje dat heeft dan niet een geheel toepasselijke titel. Maar het klinkt daarom niet minder mooi. Melbourne dus. Ik kondigde haar al een beetje aan. En hier is This Is It. komt de zon op. Op de ring rond Brussel. Op het dashboard ligt je zonnebril. Een Polaroid, een ticket business class. Naar Londen dit. Je man en je kinderen zijn daar. Je praat, ik hoor je niet. In mijn hoofd rijdt nu een dieseltrein voorbij. Grauwe autostradestrepen glijden één voor één langs ons heen. Als een soort van morsen. Een taal die ik moet leren verstaan. En er is niemand die weet dat jij hier bij mij was. Er is ik hier op jou wacht. Tot je terugkomt. angstvallig om jouw hart. Een keuze die geen keuze is, verlangen dat voor goed verlangen blijft. En je neemt afscheid, die Polaroid geef je aan mij. En er is niemand die weet dat jij hier bij mij was. Er is niemand. hier op jou wacht Tot je terugkomt Een dikke zijn geen sterren meer. De lucht verbleekt en langzaam komt de zon op. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. weken is er heel veel aandacht voor de muziek uit de jaren 80 op diverse radiozenders. En daar komt de New Wave onder andere ook eh, heel veel in voor. Veel discjockeys uit de jaren 70 vonden dat een van de mooiste perioden die ze mee hadden gemaakt. Naar eigen zeggen. Met name Felix Murders en Peter van Brugge vonden dat een zeer interessante periode. En dat was het zeker, want op muzikaal gebied gebeurde er natuurlijk van alles destijds. En eh, als we het dan toch over muzikale gebeurtenissen hebben. Ooit is Stockholm muzikaal op de landkaart gezet door ABBA. Misschien wel de meest succesvolle popband uit de jaren 70. En eh, dat is later gevolgd door heel veel andere bandjes uit Noorwegen. ABBA die maakte de weg voor hun vrij. En daarna is de echte popmuziek ook uit Noorwegen gekomen. Een voorbeeld daarvan is eh, de formatie Lacrosse No More Love Songs. vandaag, Sven van de Omroep. Wij zijn een programma aan het maken over uh, spelen die niet zomer- of wintergebonden zijn. En eh, mijn inlichtingen zegt dat u van een biljartclub bent. Ja. En eh, of u wat informatie zou willen geven daarover. Nou, het zijn in eerste instantie drie ballen. Een keu. Een keu? Een keu, ja. Wat, wat is een keu? Nou, dat is dan, laten we dat vlug uitleggen, een, een, een, stok eigenlijk. Een stok, ja. ja. Met aan de voorkant een ivoortje met een leertje erop. Een ivoortje met een leertje erop. Ja, dat, is, dat zijn van die kleine trappetjes. Ja. Nou, en, en daar met dat uh, leertje wordt aan de bal gestoten. Ja. Uiteraard op een biljart. Een biljart, dat nou. is een, eh, eh, een groot veld. Dat is een tafel. Een tafel. Met opstaande kanten. Ja. En een groen laken. Mhm. Dat is verplicht, uh, groen laken? Nou, dat is niet verplicht, want ze gebruiken dan vandaag ook een blauwe. Ja, ja. En je kunt ook gewoon een wit laken gebruiken, of is dat... Nee, weet niet. Dat is niet mogelijk. verwarmd? Ja. Dat gaat eh, dus met, met hete luchtverwarming? Nee, verwarmingselement. Dat hangt erboven? Nee, eronder. Eronder? Het zit onder de tafel. Ah, en, dat, boven de tafel zit een palas. De hele, de hele tafel wordt warm? Ja. Dat heeft een reden? Is dat, ehm, voor het lopen omdat je het buiten ook doet? Of voor het lopen? nee, het is binnen. Het is allemaal binnensport. Mm Biljarten is een binnensport. Ah, vandaar de verwarming. Eh, dat is eh, voor het lopen waar loopt men heen als je gaat biljarten? Wat, wat, eh, wat is de opdracht? Je hebt de drie ballen, je hebt die eh, stok met dat leertje, mhm. zeg maar dat trappetje. Je slaat met eh, die, die stok. het is geen slaan, het is stoten. Stoot met de stok? Het is een stootspel eigenlijk, met, met, met een stok. Ja. dan speel je met de ene bal ja. naar die twee andere. Die daar speel je hem naartoe? Die ene witte bal. Ja. Naar nou, die andere witte en die rode. Dus, dus er eh, zijn dus namelijk twee, eh, twee witte en één rode bal. Twee witte en één rode bal. Ook dat is weer verplicht of komen daar meerdere kleuren in voor? Nee, nee, ik kan me voorstellen als je nationaal speelt je zegt eh, rood, wit, blauw. Of... Nee, nee, nee, nee, nee. Altijd twee witte en een rode bal. Twee witte en een rode. Je stoot met die stok tegen die bal aan en als die die andere bal raakt, dan is het een punt. Dat is een karambol, ja. Dat noem je een karambal, ja? En je tegenstander, mag die hinderen? Nee, die mag niks. Die mag... Die, die mag eerst dan weer aan de beurt komen zodra je gemist hebt. En dan, als dan de ballen stil liggen, dan speelt die andere met die andere witte. Ja, speel je... En die speelt dan dus ook weer zijn, ding. dingen. Ja, speel je met je eigen ballen? Of... Nee, dat zijn meestal ballen van de vereniging of van, van dingen waar die uh, beschikbaar gesteld. Het zijn groepsballen. Zoiets, ja. Ja. Ehm, ik begrijp, je maakt karambols, dan komt je tegenstander die speelt op datzelfde laken? Of moet je daar je eigen spullen meenemen? Nee, nee, nee. nee. Die, die speelt dus ook weer op, op diezelfde tafel. Met diezelfde ballen. Ja, en dan... Eh, goed, hij zal waarschijnlijk dus een eigen keu hebben. Ja, je moet je eigen stok hebben. Nou ja, Laat... moeten. Dus uh, is wel wenselijk. Mhm. Ehm, dan op een gegeven moment uh, zegt dat je ehm, drie keer je eigen ballen geraakt hebt. Mhm. Dan heb je Drie punten. Dat zijn drie karambols. Ja. Drie karambols. Ja. Dan mis je. Dan mis je, dan is je tegenstander aan de beurt. Ja, ja. Nou, het is me duidelijk. Uh, hartelijk dank en de ballen. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. The neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery but once was the hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Mm, sometimes I miss the show. I learned a long time ago. there's a market on the square. Children are playing, bells are ringing in the air. Old men are drinking, it's a lazy afternoon. Content with thinking that there is nothing to do. So for now, I'm gonna stay in this quiet town. In this quiet town. In this quiet prachtige eh, folkmuziek afkomstig uit Amerika. nieuwe stroming daar. En een van die mooie componenten daarvan is Josh Rouse. Quiet Town. Een mooi eerbetoon aan ons prachtig horen waar wij vandaan zenden. Maar wij maken programma's voor over de hele wereld. We zijn wat dat betreft niet lokaal gebonden, dus overal te ontvangen. Je kunt eh, reageren via de chat, maar volgens mij is er concurrentie van de televisie op het ogenblik. Dat maakt allemaal niet uit. Onze programma's worden voor jou gemaakt. We gaan eh, terug naar begin jaren 80, toen de muzikale wereld geheel op zijn kop stond en allerlei stromingen door elkaar stroomden. Dat is eigenlijk een zin die ik niet kan maken, maar die ik toch zeg, want want eh, zo, is het echt geweest eh, in die tijd. En had je een bandje eh, die stond onder leiding van ene Tony Mansfield. En dat bandje dat luisterde naar de naam New Music. Dat maakte zulke aparte muziek dat ze daar eigenlijk geen naampje aan konden geven. Je had de New Wave, je had Keltische rock, je had de punk, nou, je had de gewone pop. Maar hier konden ze daar niets, niets in thuis brengen. Dus noemden ze het gewoon naar de naam van de band. De New Music stroming. En daar was maar één bandje eh, verantwoordelijk voor. En die heeft zijn naam eraan verleend. New Music, ik zei het al eerder, onder leiding van Tony Mansfield. De LP heet From A to B. Hier is Living by Numbers. Living by numbers. Adding to Radio 501. Is Radio 501. Herkenbaar, herkenbaar. De stem van Amy MacDonald en het prachtige Run uit 2010. Eh, Asia is een Britse rockband die werd opgericht in 1981. De band gold in de eerste jaren van zijn bestaan als een supergroep en bestond toen uit de voormalige leden van progressieve rockbands als Emerson Lake Palmer, King Crimson en Yes. Asia werd opgericht door zanger-bassist John Wetton Onder andere ex-King Crimson, toetsenist Rick Wakeman die is van Yes. Drummer Carl Palmer, uiteraard ex van Emerson, Lake and Palmer. Gitarist Steve Howe en toetsenist Jeff Downs, beide ex-Yes. In deze bezetting tekende de band een contract met platenbaas David Gavin. En die dacht dat met deze band een wereldsucces eh, in handen had. Het eerste album Asia stond negen weken nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst. De eerste single Heat of the Moment werd ook in Nederland een hele grote hit. Opvolgers als Only Time Will Tell en Soul Survivor haalden de Nederlandse hitparade niet. Muzikaal stond de band dicht bij de muziek van Boston en Foreigner, die omschreven wordt als een melodieuze rock. Het tweede album was minder succesvol, maar bevatte wel de singles Don't Cry en The Smile Has Left Your Eyes, die ook in Nederland uitgebracht zijn. Het derde album Asia van Asia, sorry, Astra was geen commercieel succes en Asia hield daarmee in deze originele bezetting op te bestaan. Wij gaan terug naar de eerste LP van Asia met Heat of the Moment. that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And arose from circumstance. One thing led to another. together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes, and now you find yourself in '82. The disco hotspots hold the charm for you can concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. televisions you'll remember when. effect is ontstaan. Hè? Vanaf de jaren 70 is het energieverbruik echt omhoog gerend. Exponentieel omhoog. En ik weet allemaal waardoor het komt. Meer elektrische apparaten, moesten twee tv's komen, vaatwassers, wasmachines, dubbele banen. Vrouwen gingen werken, twee keer zoveel inkomens, dubbel aantal auto's op de weg. We konden gaan vliegen, we hadden geld, we konden spulletjes kopen. En dan zie je dat het broeikaseffect ontstaat. He, door het exponentiële energiestijging, dat het precies parallel loopt met de vrouwenemancipatie. Alleen feiten, hè? Geen waardeoordeel, feiten. Gewoon een stukje waarheid van mijn kant. En ik denk dat we allemaal instinctief aanvoelen dat een handwasje toch echt minder energie kost. Dan het altijd maar weer in die wasmachine flikken. Maar het loopt toch helemaal uit haar klauwen. Weet je, ik zag laatst een vrouw die werd geïnterviewd. En eh, toen vroeg ze aan die vrouw, heeft u persoonlijk last van de financiële crisis? En die vrouw die zet er die zet de tas neer. Die kijkt recht in de camera. En het was een pittig ding. Het was echt een pittige vrouw. Die kijkt in de camera en die zegt... deze crisis, deze financiële crisis... is de schuld van de mannen. Het zijn de mannen die elkaar de baantjes hebben toegeschoven. Het zijn de mannen die elkaar de bonussen geven. Het is de schuld van de mannen. Als wij vrouwen de baas waren geweest van de banken... was er nooit een crisis gekomen. Is goed, hè? Ja. Want dat denken vrouwen echt ik denk als, als, vrouwen, als vrouwen bankdirecteur waren geweest... dan was er inderdaad geen crisis gekomen. Maar als reden, als de kluizen open gingen... dan lagen er alleen maar schoenen. Dat is een beetje mijn interpretatie. maar goed, genoeg over de vrouwenemancipatie. emancipatie. Nou ja, er komt een dag, dames, kom, er komt een dag dat het klaar is. Er komt een dag dat die hele emancipatie voor elkaar is. Er komt een dag dat jullie allemaal in je autootje op weg gaan naar je werk. En dan zit je anderhalf uur in de file en dan kom je op je werkplek aan... en dan begint de dag met een bedrijfsvergadering. Zo'n vergadering dat iedereen zijn mening zegt... En dan eh, eh, eh, is er aan het einde is er een rondvraag en dan gaat iedereen nog een keer zijn mening zeggen. Want je mening wordt nooit gevraagd, dus ga ik hem lekker nu twee keer zeggen, want dan heb ik het in ieder geval gezegd. En dan begin je al een beetje hoofdpijn te krijgen. En dan heb je een half uur pauze in de bedrijfskantine. Dat betekent twee pieslauwe kroketten en veel te zoute tomatensoep. En met oprispend maagzuur ga je terug naar je werkplek. En dan hebben ze je hele computerscherm volgeplakt met van die gele post-it papiertjes. Maar niet gewone post-it papiertjes. Nee, met wonderlijm, kantoorhumor. En de rest van de middag zit je met je nagels zit je daar af te krabben. En je wordt de hele dag gebeld door mensen die iets van je willen. Mensen Waar je in het normale leven met een enorme boog omheen zou lopen. Wat is je werk? je bent een professional, dus je blijft aardig. Nee hoor, ik ga het regelen. Komt voor elkaar. Nog voor het weekend. Ik ga mijn schouders eronder zetten. En langzamerhand begin je migraine te krijgen. En je zit in je auto terug op weg naar huis. Je komt voor je eigen deur kom je aan in je eigen straat. En je kan nergens parkeren. Want iedereen was net even eerder thuis dan jij. Dus die auto staat vijf straten verderop. Je loopt door de stromende regen. Loop je naar je huis toe. Dan doe je de voordeur open. En dan ruikt het naar appeltaart. Want je man heeft een appeltaartje gebakken. En hij heeft de kinderen van school gehaald. En het hele huis aan kant gemaakt. En met een opgeruimde glimlach vraagt hij aan je... En schat, hoe was het vandaag op je werk? En dat is het moment dat jullie allemaal in janken zullen uitbarsten... en denken, verdomme, dat mochten wij vroeger allemaal doen. Hoe hebben die mannen dat voor elkaar gekregen? En dat is de dag dat jullie de straat op zullen gaan. Opzij wordt verboden in Nederland. Siska Dresselhuis kaal geschoren over de Duitse grens wordt gezet. En jullie het recht om je kinderen op te voeden zullen terugeisen. Omdat het biologisch en historisch jullie recht is. Die dag gaat komen. van alweer 35 jaar geleden. Mr. Big was de naam van de band en je hoorde Romeo vorig jaar opnieuw uitgebracht en bewerkt. En dan klinkt het als het zo, zo net klonk. Mr. Big dus en Romeo vorig jaar opnieuw uitgebracht. Niet opnieuw zo groot aangeslagen als eh, in 1977. Joe Egan, hij maakte samen met Jerry Rafferty de formatie Steelers Wheel groot. En Jerry Rafferty die is eh, vorig jaar overleden na heel veel drankgebruik. Joe Egan eh, die is er altijd nog, maar die heeft eh, veel minder succes gekend solo dan Jerry Rafferty. Want Joe Egan die heeft één album gemaakt in 1979 en dat luisterde naar de naam Out of Nowhere. Afkomstig daarvan gaan we een werkelijk formidabel stukje kunst draaien. Muzikale kunst van Joe Egan. Back on the Road. Vandaag is geluk je deel, morgen vallen er klappen. Er is veel, zoveel waar wij geen bas van snappen. nooit te vergeten. Doe alles wat je doet met hart en ziel. En wij doen het zeker niet voor het geld, in ieder geval wel voor de muziek hier bij Radio 501. Het middelpunt op internet. In ieder geval het muzikale middelpunt op internet. En eh, dit programma is er tot vanavond 10 uur. En dan beginnen de gepresenteerde programma's eh, van Radio 501 woensdag weer met eh, DDWR. Goed, eh, nog één plaat te gaan eh, tot de plaat voor je hoofd. Eh, daarvoor een nummertje van Kin Nick Cayman. Ik heb vorige week zijn hele carrière al, zijn carrière move al verteld. Ga ik niet nog een keer doen. Liefje van Madonna, hier is een van zijn mooiste nummers. I Promised Myself. Als je die niet allemaal houdt, dan komt het allemaal goed. Nog een uurtje te gaan jongens. Blijf luisteren in ieder geval. I promised myself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 Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Here comes the sun red from the heart About the ten years since we parted I wonder if you feel just the same each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 Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer.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 Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 5 妞。 Kirsty McCall was een Britse zangeres en liedjeschrijver. Ze is een dochter van volkszanger Ewan McCall en danseres Jean Newlove. Haar carrière bij het platenlabel Stiff Records was niet erg succesvol. Singles zoals Dit Terry en Here's on the Beach werden helaas geen hits. Haar succes werd gehinderd doordat ze leed aan podiumangst, wat ze nooit echt te boven is gekomen. Niettemin was de single met de opmerkelijke lange titel The Sky Works Down the Chip Shop zoals hij zelf is in Nederland een bescheiden succes. Ze bracht in 1981 een album uit waarop ook een Zuid-Amerikaans getint nummer stond, een voorbode van wat later zou komen. Een tweede album werd opgenomen, maar bleef op de plank liggen doordat Stiff failliet ging en niemand haar contract wilde overnemen. In Groot-Brittannië bereikte ze de zevende plaat in de hitlijst met een koffer van Billy Bragg's New England, waarvoor Billy op havenzoek een extra couplet schreef. Het door Kirsty geschreven They Don't Know bereikte in de versie van Tracy Ullman de tweede plaats in de Engelse hitparade. Op 18 december 2000 kwam Kirsty McCall in Mexico om het leven bij een tragisch ongeval toen ze tijdens het zwemmen werd overvaren door een speedboot terwijl ze haar kind daarmee redde. Voor zover Kirsty McCall, ik was een fan van haar in die tijd. En eh, Rob, mijn radiovriend en collega, die is morgen 13 jaar getrouwd. En die presenteert op donderdagavond tussen 8 en 10 eh, de Indie 501. Maar voor Rob en zijn vrouw Marielle gaan we de volgende plaat draaien. En die hebben Rogier en ik eh, zeer overwogen en in een democratische dictatuur gekozen. Dat betekent dat ik het allemaal zelf heb gedaan. Dat heet eh, Democratische Dictatuur bij Radio 501. Maar Rob, eh, jij wilde van Marielle een plaatje draaien omdat je 13 jaar getrouwd bent. Nou, dat is helemaal geen ongeluksgetal, want in huwelijk is dat 7 jaar. Voor jullie een rock'n'roll love letter. dat, dat, dat, is mijn zoon. Die ging voetballen bij eh, FC Hoofddorp. Ik weet nog heel goed, hij was negen of tien en ik breng hem naar FC Hoofddorp. En hij begint te voetballen en ik sta langs de kant en ik zie meteen, ah, hij kan het. Dan nou vindt elke vader dat van zijn eigen zoon, maar in mijn geval vonden de andere vaders het ook. En dat gebeurt niet gauw bij voetballen. En hij werd beter en beter en beter. En toen was hij, nou ik denk twaalf of zo. Dus ik sta op zo'n zaterdagochtend zo te kijken. En opeens word ik op mijn schouder getikt en dan zegt een andere vader... die twee regenjassen die daar staan bij de hoekvlag... die ben van Ajax en die komen voor Michael. En toen ben ik er zo heel voorzichtig heen <laughs> geschuifeld. En ze kwamen voor Michael. En ze noemden een paar keer zijn naam. En aan het eind zeiden ze, we houden hem in de gaten. En dat hebben ze gedaan, want toen hij 15 was, toen kreeg hij een jeugdcontract bij Ajax. En ik, ik, ik was trots, man. Ik ging mee naar de uitwedstrijden. Ik ging mee naar de thuiswedstrijden. Ik ging mee naar de trainingen. Het, het gaf mezelf ook zo'n boem, weet je. Dan zei ik op mijn werk, jongens, ik kan vandaag niet overwerken, want ik moet naar Ajax. Je hoeft bij ons nooit over te werken, maar goed, je wil het toch kwijt. En, eh, en, en, dan stond ik vaak te kijken bij die wedstrijden. En dan passeerden die weer twee, drie mannen. En dan dacht ik, oh Michael, misschien komt er een dag en dan belt Barça. Misschien komt er een dag en dan belt Inter. Misschien komt er een dag en dan belt Arsenal. Ik moest zo vaak aan de grote Dennis Bergkap denken. Die heeft zijn ouders ooit een huis gegeven. Dan dacht ik, oh man. En dan werd dat beter en beter en beter. En er kwamen steeds meer mensen kijken. En ook vreemde mensen die we gewoon niet kennen. En, en meisjes, ook meisjes. Waaronder ene Kimberly. En daar kreeg hij wat mee. En daar, heb je het ook een keer mee gedaan. Achter de dugout. En dat vond hij meteen leuker dan voetballen. Dat, merkte ik aan alles. Hij ging op een gegeven moment ging hij de, de, de, training vergeten. Hij kwam te laat op wedstrijden. En op een goede dag lag er een brief in de bus van Ajax. Dat ze hadden hem in de gaten. En hij moest beter opletten. En hij moest accurater zijn. En ik weet nog heel goed, op een gegeven moment had hij een Pinkstertoernooi bij Tottenham Hotspur in Londen. En ik, ik was zo trots, man. Dus ik loop s'avonds, voordat hij weggaat, loop ik zijn kamer binnen. Hij zit op de rand van zijn bed. Ik zeg, Michael, dit moet voor jou toch één grote droom zijn? Dan ben je bijna 17. En dan ga je als jongen uit Hoofddorp... drie dagen met Ajax naar Londen. Dat moet toch, dat moet toch, dat is toch... Hij zei, papa, ik ga niet mee, want ik mag met de ouders van Kimberly mee naar de camping in Hardenberg. En dat heeft hij gedaan. En toen kwam er weer een brief van Ajax. En daar stond in dat het verder niet meer hoefde. Dat het wat Ajax betreft klaar was. Nou goed, ze zijn nog bij elkaar, ze zijn getrouwd, ze hebben drie kinderen. En elke kerstdiner zit ik tegenover haar en na een paar wijntjes denk ik... Godverdomme, door jou woon ik hier nog, kut. Omdat jij zo nodig moest pijpen als een reiger. God. survey all the cities, all the nations, everything that falls your way. I say.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 if I wake and miss. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say. today The Dream of the Blue Turtle. Je hoorde Sting met Love is the Seventh Wave. En die ook speciaal voor Rob Marielle, die morgen dus 13 jaar getrouwd zijn. Poco is een Amerikaanse country rock band ontstaan in 1968 na het uiteenvallen van Buffalo Springfield. De band wordt wel gezien als de wegbereider van de country rock die bands als de Eagles inspireerden. Poco is de eerste band die dit geluid laat horen op LP. Echter, zij hebben nooit het succes gehad dat de Eagles later wel zouden hebben. De eerste bezetting bestond naast de oude Buffalo Springfield leden Richie Furray en Jim Messina uit Rusty Young, George Crantham en Randy Meisner. Laatstgenoemde verliet de band al voor het uitkomen van de eerste LP Picking Up The Pieces. Hij zal na enkele zijpaden meehelpen om de groep de Eagles op te richten. Timothy B. Smith volgde hem op. De albums Poco uit 1971 en The Delivering uit 1972 volgden in deze bezetting. Waarna medio oktober 1972 Messina de band verlaat om met Kenny Lockens het duo Lockens en Messina op te richten. Paul Cotton volgde hem op en bracht wat meer rock'n'roll met zich mee. De volgende drie LP's From the Inside, A Good Feeling to Know en Crazy Eyes waren verschenen toen Furray begin 1974 teleurgesteld in het succes de band verliet om in Southern Hillman en Furray Band op te duiken en eindelijk die hit te scoren waar hij zo naar verlangde. Maar daarmee miste hij wel het grote succes van Poco en dat is uiteraard als je de intro hoort, het intro heet het in fatsoenlijk Nederlands, dan weet je meteen over welke plaat het gaat. Een klassieketje uit de jaren 70, nooit in de hitparades terechtgekomen. Maar mensen die die periode hebben beleefd, die kennen hem ongetwijfeld. Inlijsten en aan de muur hangen, Rose of Cimarron. muzikaal monument uit 1976 van de country rockband Poco. In de jaren 90 hadden ze nog een hit met eh, Call It Love volgens mij. Maar dat eh, mag iemand even gaan nazoeken. Rogier, je zit hier toch. Ga eens even kijken hoe dat nummer van Poco uit de jaren 90 heette. Nou, Rogier gaat dat in werk stellen. Die gaat zo dadelijk trouwens ook nog eh, muzikale informatie geven. En op zondagavond kan bij Radio 501 van alles. Je kunt uiteraard participeren via de chat en via ons mailadres studio.radio501.nl. En Rob die stuurde een mailtje naar aanleiding van een plaat die we het vorige uur draaiden. En dat is dat Asia in de oude bezetting een nieuwe plaat heeft uitgebracht. Dat is mij niet bekend. Bedankt voor de informatie, Rob. Ik weet wel dat ze met de oude bezetting opnieuw aan het toeren zijn. En die mannen die zijn echt oud geworden hoor. Dus die oude bezetting die kan je wel eh, letterlijk oud noemen. Maar de muziek die klinkt nog altijd fantastisch. Hoewel ze, eh, nou ja, eh, toch wel nieuwe nummers uitbrengen. Dat blijkt. We gaan dat eh, volgende week eh, draaien. Het staat hier in de computer, dus dat moet allemaal goed komen. En anders een eh, goede tip aan Rob. Donderdagavond in je eigen programma Indie 501. Ik verwacht haast niet anders dan dat je hem dan gaat draaien, Rob. Van country rock naar kospol is wat dat betreft bij Radio 501 een kleine stap. En dat, daar zitten ook hele mooie nummers bij. een voorbeeld daarvan is Catman Call. En die zingen over uh, dat overal een rijp is. I wonder why, sometimes I wonder why. Sometimes I'm so tired I don't even try. Seems everything around me fails, but I hold on to the promise that there is a reason. Late at night, darkness makes it hard to see history of the saints who've gone in front of me. Through famine, plague, and disbelief, his hand was still upon them, cause there is a reason. this world and give his life for us. blood and tears on a long dark night, we know that he believed there is a reason. Eric Hutchinson, Watching You, Watch Him. En vorige week voor het eerst horen bij Radio 501 in dit programma. En deze week draaien we hem weer, eh, zoals we hem ongetwijfeld volgende week ook weer gaan draaien. En dan eh, is mijn eh, trouwe maatje en sidekick Rogier van Diesveld met een, begaan met een gigantische muzikale kennis en bagage. En zo heeft hij ook iets met koffers van Bob Dylan, Rogier. Nou, niet alleen met Bob eh, Dylan, maar eh, met een heleboel covers. Eh, het aardige is dat covers soms veel mooier kunnen zijn als het origineel. Zeker bij Bob Dylan, hè? Ja, nee, dat is niet helemaal waar, maar... Ik vind van wel. Vaak zijn er hele mooie versies van. Ja. Ehm, we hebben het over Susan Tedeschi. En die is geboren op 9 november 1970 in Boston. Ja, dat is toch wel even leuk om te vertellen. Eh, in Massachusetts uh, is dat, USA. En ehm, zij is van origine uit een, eh, afkomstig uit een Italiaanse familie. Tedeschi's schijnt zoiets te betekenen als Germaans of Duits, in het, maar dan in het Italiaans. Ze is getrouwd met Derek Trucks. En dat is wel aardig, want Derek Trucks dat, die had een eigen band. En er was ook een vaste gitarist, bandlid van de, die Allman Brothers Band. En ehm, Derek Trucks eh, die trouwde met Susan Tedeschi en die had haar eigen band. En wat gebeurde er? Susan Tedeschi ging met haar band op vakantie, op, uh, op vakantie, <laughs> nou, op tournee. je eh, bent nog in vakantiestemming. Ja, ja. Op tournee. En Derek Trucks ging ook met zijn band op, op tournee. Dan zagen ze elkaar soms in, uh, na nou, meer dan een half jaar niet. En daar hadden ze zo eh, de balen van. Dat ze op een gegeven moment die bands hebben samengevoegd. En dat is geworden de Derek Trucks en Susan Tedeschi Band. En ze zijn eh, op 9 juli 2011 hier in Nederland geweest. Op het Noordzee Jazz Festival in Rotterdam. Dus de mensen die daartoe geweest zijn, die eh, hebben deze band dus kunnen aanschouwen en kunnen beluisteren. Um, nou is dat nummer van Susan Tedeschi, die, die, die cover van Bob Dylan dat is eh, volgens mij solo of met haar eigen band nog. Dat is met haar eigen band. Ja, Dat, eh, ja. en het nummer waar het om gaat, laten we het eh, niet langer houden, want de mensen zitten in spanning te wachten op wat er gaat komen. Het nummer dat heet Don't Think Twice, It's Alright. to babe. If you don't know by now, oh chilling, wonder why it'll never do somehow. Oh, and your rooster crows at the break of dawn, look out your window. it's alright. There ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. you've never done before. Oh, now it ain't no use in calling out my name now. Cause I can't hear it. Buto van Phil Collins, eh, drummer van eh, Genesis, hoorde je eh, Don't Let him Steal Your hard Away. En een nummer dat op de bacon staat van You Can't Hurry Love, wat destijds als single werd uitgebracht. En we zitten in het laatste kwartier van dit programma. En dan schakelen we de muziek altijd terug van z'n vijf naar z'n twee. Dat gaat met heel veel gekraak als je dat in één keer doet. Maar het lukt wel. En eh, dit was het eerste rustige nummertje. De volgende, daar hadden we het vorige week over gehad. Wailing Jennings. Die heeft zijn plaats afgestaan in een eh, vliegtuig eh, waarin Richie Valens verongelukte. En daardoor heeft heeft Wailing Jennings nog vele jaren muziek kunnen maken. Dit is een hele mooie Lay It Down. Traveling down different roads. Trying hard to leave the load. We take it there, but we can't let go. It's so hard to lay it down. Back in Eden, we were tried, found ourselves self dissatisfied, seeking wisdom that she denied, trying hard to lay it down. Lay it down, brother, lay it down. It's so hard to lay it down. Hide in me, confide in me. Don't you think it's time to be everything we tried to be? You and me should lay it down. Speak to me There's no need in playing games. After all, we're all the same. Just trying hard to lay it down. Lay it down, brother, lay it down. So hard to lay it down. Wish my words couldn't make it well. Wish that I could break the shell. Take us from our self made hell. Find a way to lay it down. sermon. Nonetheless, I confess I yearn to find a way to lay it down. Lay it down, lay it down. Wish that I could lay it down. prachtige muziek van Waylon Jennings, Lay It Down. In Nederland bekend geworden door een uitvoering van, uh, van Koten en de Bee, Zoek Jezelf. En ook de Everly Brothers hebben het midden jaren 60 gezongen. Overigens heeft eh, de Nederlandse Waylon zich genoemd naar Waylon Jennings. Want die heeft eh, van zijn tiende tot ongeveer zijn zestiende bij Waylon Jennings ingewoond. En dan eh, zijn we toe aan muziek uit de jaren 90. Doet me heel erg denken aan een hele mooie tijd dat ik eh, ergens eh, voor mijn werk in een hotel zat en dan s'avonds afstemde naar Met het oog op morgen en geheid. Iedere keer dat ik dan luisterde daar draaiden ze het volgende nummer van Randy Newman. Afkomstig van de cd Land of Dreams. I want you to hurt like I do. my children. And I ran out on my wife. Gonna run out on you too, baby. almost everybody did. My little boy just hung his head. I put my arm, I put my arm around his little shoulder. This is what I said. Sonny, I just won't. honest I If I had one wish, one dream I knew would come true. Won't speak to all the people of the world. on that platform. First start singing song until you know I wouldn't enough. Then I tell you what I do. Talk to the people and I'd say, rough, rough world, tough, tough world. En als dat geen mooie muziek is, dan weet ik het niet meer. Randy Newman, 1992. De CD heet Land of Dreams. Je hoorde I Want You to Hurt Like I Do. En daarmee komt alweer een einde aan eh, deze Sunday of Monday voor deze zondagavond. Wat mij betreft rest, je dan nog maar, eh, rest mij nog maar een paar dingen te zeggen. Dat is voor alle zieke mensen van harte beterschap. Voor alle gezonde mensen kop op. En uh, maak er wat van komende week. Iedere nieuwe week is de mooiste. En eh, vergeet het niet, ook de kleine dingen zijn de moeite waard. En eh, ja, wie weet wat morgen brengen zal. De Beach Boys zingen erover. Het album heet Pet Sounds. En zoals iedere week gaan we daar mee uit met een nummer daarvan eh, in ieder geval. De broertjes Wilson, Dennis, Carl en Brian. En zij hebben het over God Only Knows. Rogier en ik wens je een hele prettige week. Tot volgende week. Geniet ervan. Dag.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 believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.